Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Breda is een jongens overgoten met een vloeistof. De vrouw van 53 is met verwondingen vermoedelijk aan hand en gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Ze vertelde volgens Omroep Brabant dat de twee jongens haar achtervolgden met een bromfiets... en een bijtende vloeistof over haar heen goten. Volgens een politiewoordvoerder werden op de plek van het incident twee lege flessen zoutzuur gevonden. De twee jongens zijn er vandoor gegaan. De staatsloterij heeft het kort geding tegen loterijverlies gewonnen. De rechter heeft bepaald dat het beslag op de tegoeden van de staatsloterij moet worden opgeheven. Loterijverlies, dat zegt op te treden namens 80.000 loterijdeelnemers, had beslag laten leggen op ruim 120 miljoen euro van de staatsloterij. Door misleidende advertenties zouden de deelnemers zijn gedupeerd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft nog eens aan zijn Turkse collega Çavuşoğlu laten weten dat hij morgen niet welkom is in Nederland. Çavuşoğlu wil naar Nederland komen om campagne te voeren voor een aanpassing van de Turkse grondwet. Die zou de macht van president Erdogan vergroten. Minister Koenders noemt de gang van zaken onaanvaardbaar. Hij wil Çavuşoğlu dan ook niet ontmoeten en zal het bezoek op geen enkele manier faciliteren. Voor het eerst in 30 jaar is er iemand in Nederland die gele koorts heeft. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de tropische ziekte daar opgelopen. Ook in dat land was de ziekte al 45 jaar niet vastgesteld. Wel is er momenteel een uitbraak van gele koorts in buurland Brazilië. Het virus wordt overgedragen door tropische muggen. Het is niet van mens op mens overdraagbaar. Er is geen medicijn tegen gele koorts. Meestal verloopt de infectie zonder klachten. Gemiddeld 1 op de 10 patiënten overlijdt aan gele koorts. Het weer nog, de zon schijnt vaak en het blijft droog. Het is ongeveer 10 graden. Morgen overdag ook droog en af en toe zon. Later op de dag in het noorden wat regen. Zondag iets meer wolken, maar wel droog. En het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel eh, op de A4 Amsterdam-Den Haag bij eh, Leidsendam 4 kilometer door een ongeluk.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 Ja, zoveel, ja, zoveel. Ik kan er ook echt helemaal niks aan doen. 9 eh, dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Martin Garrix en uh, eh, Bibi Rexa met In the Name of Love zijn na 27 weken uit de lijst verdwenen. En daarvoor in de plaats is gekomen Calvin Harris met zijn eh, nieuwe single. Welke dat is, dat eh, hoor je best wel snel, want hij staat niet ehm, heel hoog, moet ik zeggen. Volgens mij heb ik hem zelfs overgeslagen om af te spelen. Dat krijg je, hè? Kijk, ja, ik moet er wel even meteen ertussen zetten, anders ga ik vergeten. Kijk, hij staat erin en met vier nummers hoorde. Uh, eh, snelste stijger deze week is in handen van eh, Sia met de greatest 10 plaatsen. Maar eh, ook de Chainsmokers met Something... Ehm, gaat goed man. De Chainsmokers samen met Coldplay... is ook 10 plaatsen gestegen op een 21ste plaats met een single Something Just Like This. Snelste daler, daarmee gaan we beginnen dit uur. Dat is Robbie Williams met Love My Life. Ook gaan we kijken dit uur eh, naar de Nederlandse top 40. En um, ja, gaan we ons opmaken in de komende twee uur tijd voor de top 3 van eh, deze week.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 Zoals ik al zei, we beginnen deze week met de snelste daler. Eh, Robbie Williams is dit met Love My Life. the joy. falling for you And just like that All I breathe All I feel You are all for me I'm in And just like that All I breathe All I feel You are all for me No one can lift me, catch me The way that you do I'm still falling for you still falling for you. Falling, crashing through my heart. Love you like this, like a first kiss, never let go. Falling, crashing through my heart, never breaking what we got. Falling for you, still falling for. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. for you all. Oh. weekje vinden we op een 36e eh, plaats. En dan heb ik het over eh, Calvin Harris samen met Frank Ocean en eh, Migos. Nou, in 2016 werkte Calvin Harris samen met onder andere Rihanna op How Deep Is Your Love. Dat werd zijn vijfde top 3 hit. In september horen wij de Britse DJ opnieuw zingen op de single My Way. Dat eh, ook weer in de hitlijsten terecht is gekomen... en op het moment zelfs op nummer 35 in de Europese hitlijst staat. Calvin Harris belooft in 2017 eh, 10 nieuwe tracks af te leveren. daarvan is Slide zijn eh, eerste in februari. En dat doet hij dus, zoals ik al zei, met Frank Ocean en Migos. Nieuw binnengekomen op een 36e plaats zit het Calvin Harris met Slide. trying on all your nice ideas. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to clear. Do your slide on all your nice ideas. Do your trying on all your nice ideas. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part. We see the lights, they cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a liquor charm. Player was still on the Lincoln Park. Like we could die our own hair, like we could die our own bone. Like we can see in 2020. Twice we can see it till the eh, end. Do Shine on all your nights like this. Do you shine on all your nights like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to get. Do you stand on all your nights like this. Ooh, you're trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to you. You're trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side Whatever comes, it comes to pick. Do you slide on all your nine slide dicks?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 Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa.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 Hey, het is alweer ja, vijf over half vier. Nee, ik moet deze niet hebben. Ik, moet, ik ga een andere doen. Ja, het is een uurtje eerder als gepland. Maar deze wou ik doen. Het is weer vrijdag, de week Inderdaad, de collega's van eh, Radio 50 presenteren op dit moment de eh, Nederlandse top 40. En ik ga hem even in de vogelvlucht een beetje doornemen. Op 40 vinden we Alok samen met eh, Bruno Martini en Zeba met Hermina. Rondé met Naturally op 39. Je broer en DJ Paul Elstak met Kind van de Duivel is nieuw binnengekomen op 38. Op 36 is nieuw binnengekomen Calvin Harris met Slide. Ook nieuw binnengekomen is Ed Sheeran, How Would You Feel... Eh, op nummer 33 dan. Even kijken, op nummer 27 vinden we dan eh, Julia Michaels met Issues. En op 25 Chris Cross Amsterdam met Are You Sure? Zullen we er even doorheen gaan skippen en naar de top 10 gaan kijken van de Nederlandse top 40... vinden we op 10 eh, James Arthur met Say You Won't Let Go. Ronnie Flexen met Energie op nummer 9. The Chainsmokers Something Just Like This op nummer 8. Starly met Call On Me op nummer 7. En Edge Ed Sheeran Castle on the Hill op nummer 6. De Chainsmokers met Paris op nummer 5. En op 4 Clean Bandit eh, samen met Champagne en Emery met Rockabye. 17 weken staat hij er alweer in. Dat is eh, best lang, kan ik je verklappen. Eh, op nummer 3 vinden we Kaigo samen met Selena Gomez, It Ain't Me. Drie weken pas in de lijst. Oh, die heb ik gemist dan. Oh, dan ga ik eens even kijken hoe die eh, klinkt, want die ken ik nog niet.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 I can love you just like that. and I can leave you just as fast. But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same You Breakdown. See, it doesn't matter where we all go, it doesn't matter if the same road, it's naturally. 24e plaats. En daarvoor hoorde je de nummer 27, Julia Michaels met Issues. En welke platen er allemaal tussen zeren, eh, dat eh, ga ik jou zo vertellen. Maurice Mulder. Oh nee, dat ga ik niet zelf doen, want hij is er eindelijk. En ik heb weer heerlijke koffie en ik ben zo blij dat hij er is. Sander, goedemiddag goedemiddag Maurice en goedemiddag luisteraars. Ik eh, ga weer eh, de heerlijke race meedoen van 40 tot en met nummer 24. Op nummer 40 vinden we Robbie Williams met Love My Life. En op nummer 39 Ellie Golding met Still Falling For You. Op nummer 38 vinden we Bruno Mars met 24K Magic. En op nummer 37 Pharrell Williams met Running. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 36 is Calvin Harris featuring Frank Ashan en Migos met Slide. En nummer 35 Calvin Harris met My Way. Op 34 vinden we The Chainsmokers featuring Poobie Way met All We Know. En op nummer 33 vinden we Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 32 vinden we Hardwell featuring Joe, Jay Sean met Thinking About You. Op nummer 31 Passenger met Anywhere. Op nummer 30 Robin Shields, David Guetta featuring Cheap Coach met Shadow Light. En op nummer 29 Martin Jensen met Solo Dance. Jouw favoriete nummer geloof ik hè? Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ja, ik heb hem niet gedraaid. Oh. <laughs> Op nummer 28 vinden we Sia featuring Kendrick Lamar met The Graders En op nummer 27 Julia Michaels met Issues. Op nummer 26 vinden we Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side.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 Alicia Cara met Scars to You Beautiful. Plaat die is eh, gezakt deze week. 10 plaatsen om precies te zijn. Eh, van 13 naar 23 toe. En ondertussen alweer 15 weken lang in de lijst der lijsten. Hey, tegenover me zit, zoals je hem net hoorde, Sander Lijstje. En ik ben zo blij dat je voor mij wel koffie haalt. Ja, hè? En voor Tommy niet. Wanneer is het nou eens andersom? <laughs> dat ik voor jou koffie haal? Ja. Ehm ik hou wel weer een keer een biertje voor je. Is dat ook goed? Ja, zeker. Vind ik een beter idee. Ja. <laughs> hey, um, komende uur, want het eerste uur zit er weer bijna over. Wat gaan we het volgende uur doen? Um, Niet naar de top 40. Nee. Die heb ik al gehad. Wij gaan het bekendste... Ja, ze opnemen, want ze, ze reageert niet op de WhatsApp. Maar ga verder. Wij gaan het bekendste Pokémon-meisje van Nederland bellen naar meisje, vrouw. Ja, ja, ja, ja. tenminste, we gaan het proberen. Ja. Ehm, ik weet niet of ze opneemt. En anders eh, eh, verschuiven, we het, gewoon naar eh, volgende week. Want ze reageert niet op de WhatsApp. Dat vind ik een beetje irritant. We gaan het gewoon proberen. Maar dan krijg je dit effect, hè? Toch? Ja. Nee, oké. Nee, dan gaat het goed. Ken je deze ook nog eigenlijk? even kijken. Oké, vrienden. Ken je deze nog? ja, deze ken ik ook niet. Ja, ga je meezingen? Nee. Waarom niet? Nee, ik ken de tekst niet meer. Waarom niet? Nou, het is heel raar. Ik ken alleen de... Het zijn er maar 150 die je moest onthouden. Ja, maar ik ken alleen de Duitse versie. Die hadden we vorige twee weken geleden opgestaan. Ja, oké, dat is waar. Maar goed, we gaan dat eh, zo direct eh, proberen inderdaad. Eh, Sander is van de redactie, die mag lekker gaan bellen. Jee. Vind ik een goed idee. En eh, wij gaan gewoon de laatste plaat draaien van eh, dit uur. En die is in handen van eh, niemand minder dan Sean Mendes. De nummer 20 van deze week. En dit is Mercy. Tot zo direct na het nieuws. De verkeersinformatie, de commercials en de uuropener en de puls. En de CFM Studio.